Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De explosies bij dakdekkers in Den Bosch hebben mogelijk te maken met conflicten in het criminele milieu. Dat zeggen de politie en het Openbaar Ministerie. Verslaggever Noël van Hoofd van Omroep Brabant weet wat er precies aan de hand is. Sinds half juli waren er zeker 20 explosies en brandstichtingen bij dakdekkers in Den Bosch. En dat heeft alles te maken met een moordende concurrentie daar. In Den Bosch zitten zo'n 400 ingeschreven dakdekkers. En als het dan droog is, in de droge zomermaanden, dan droogt het werk letterlijk op. Dan zijn er geen lekkages, is er minder werk. En dan gaan ze met grof geweld elkaar uitschakelen. De politie zegt dat tijdens het onderzoek meerdere mensen naar voren zijn gekomen die bekend zijn bij politie en justitie... en die contacten hebben in het criminele wereldje. Steeds meer ziekenhuizen hebben financiële problemen. Een groot accountantskantoor heeft gekeken naar het huishoudboekje van Nederlandse ziekenhuizen. Nou, voor afgelopen jaar krijgen 35 van de 60 onderzochte ziekenhuizen voldoende. Een jaar eerder waren dat er nog 55. Zorgredacteur Sander Zeurhaken weet hoe het komt. Nou, ze zitten eigenlijk klem. Eh, aan de ene kant heb je natuurlijk de wel, welbekende stijgende kosten. En de kosten voor eh, energiekosten die enorm zijn gestegen. Maar ook voor personeel, verouderde gebouwen. Eh, en tegelijkertijd de inkomen, hun inkomsten die lopen weer terug. Ja, en dat laatste heeft ook te maken met het zorgakkoord. Daarin is afgesproken dat patiënten vaker moeten worden doorverwezen... naar bijvoorbeeld de fysio in plaats van het ziekenhuis. En minder patiënten betekent ook minder inkomsten. Een gek gezicht in de binnenstad van Oslo vandaag. Vanochtend ontspoorde een tram in een drukke winkelstraat en reed toen een Apple Store binnen. Vier mensen raakten licht gewond, onder wie de trambestuurder. Noorse media schrijven dat de politie hem ook als verdachte ziet, maar het is niet bekend waarvan die dan verdacht wordt. Het weer, ook eh, vanavond en vannacht regent het af en toe. Het wordt niet kouder dan een graad of 10. Morgen begint op veel plekken met mist. Later vooral in het westen ook zon. En dan maximaal 15 graden.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 nadat de burgemeester en een gepensioneerde agent waren doodgeschoten. Vermoed wordt dat de dader, een jager van 56, meer mensen in het vizier heeft. De ontploffingen bij dakdekkers in Den Bosch hebben mogelijk te maken met conflicten in het criminele milieu. Dat blijkt uit politieonderzoek. In Georgië wordt een deel van de stemmen bij de verkiezingen opnieuw geteld. De pro-Russische partij Georgische Droom won, maar er waren veel meldingen van stembureo-medewerkers die waren geïntimideerd en stemformulieren waarmee was gesjoemeld. Het weer bewolkt met af en toe regen en kans op wat mist.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 for, for the both of us But I, I, I did you wrong I admit I did But now I'm facing the rest of my ZFM. to ever love somebody else And now I don't know it's just a waste of time the pictures, they give your game away, yeah. There's a dream that strings the road With broken glass for us to hold And I've got so far a nuclear war. There's a dream that the road with broken for us to hold, and I cut so far. 9.